Eerst een Klomp met het NOS-journaal. De brandrabber in Dubai is onder controle. De brand brak gisteravond uit in het gebouw van 63 verdiepingen. In de wolkenkrabber zit een vijfsterrenhotel en er zijn meer dan 600 appartementen. Volgens de politie van Dubai is iedereen geëvacueerd. 14 mensen zouden lichte verwondingen hebben opgelopen. De politie in München heeft gisteravond laat gewaarschuwd voor een terreuraanslag in de stad. Het treinverkeer is daarom stilgelegd en twee grote stations in München werden ontruimd. Ook riep de politie mensen op om treinstations en andere drukke plekken in de stad te mijden. Volgens de Beierse minister van Binnenlandse Zaken zat islamitische staat achter de dreiging. Het zou gaan om één of meerdere zelfmoordterroristen, maar die bewering werd niet onderbouwd. Rond de viering van Oud en Nieuw zijn inmiddels verschillende incidenten geweest. In Den Haag is een automobilist even na middernacht ingereden op een groep feestvierders. Twee mensen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is opgepakt. In Rijswijk is brand uitgebroken in een gymzaal. De vlammen slaan aan meerdere kanten uit het pand en een deel van het gebouw is ingestort. In Rotterdam heeft een man met een vuurwapen op de grond geschoten. Buurtbewoners waarschuwden de politie. Die heeft de man uiteindelijk opgepakt. Door een lek bij een Nederlands IT-bedrijf zijn hackers bij de gegevens van ruim 250.000 klanten gekomen, schrijft nu.nl. Een beveiligingsonderzoeker ontdekt het lek in het online huishoudboekje Banking Tools. Volgens het bedrijf Inverse, dat financiële software verkoopt, zijn er ook gegevens verdwenen waarmee hackers identiteitsdiefstal kunnen plegen.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 you shine blue. to walk away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

We've had good times, but remember this. Being on this.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.